Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Franse politie voert patrouilles uit op veerboten tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Een speciale eenheid loopt gewapend over de veerboten om terroristen af te schrikken. De eerste patrouille was maandag. Agenten kwamen via een helikopter aan boord van een ferry die vanuit Zuid-Engeland naar Frankrijk voer. De veiligheidseisen voor veerboten zijn verscherpt na de recente aanslagen. Drie patiënten van een Duitse kankerkliniek zijn volgens het Brabants Dagblad onder verdachte omstandigheden overleden. Onder hen twee Nederlanders. Gisteren werd al de dood gemeld van een 43-jarige vrouw uit Aalburg. Ook iemand uit Apeldoorn en een Belgische zouden zijn overleden na behandeling. De kliniek in de buurt van Venlo bood een tienweekse alternatieve kankerbehandeling aan. In Nicaragua is de vrouw van president Ortega aangewezen als zijn running mate voor de verkiezingen van november. Daarmee is er een reële kans dat het Latijns-Amerikaanse land straks door een echtpaar wordt geregeerd. Daniel Ortega is sinds 2006 president van Nicaragua. Zijn vrouw is nu regeringswoordvoerder. Ortega zegt dat de benoeming van zijn vrouw als running mate past... in het beleid van zijn partij om voor de helft van alle verkiesbare plekken... vrouwelijke kandidaten te vinden. De Nicaraguaanse oppositie is bang dat het echtpaar Ortega zijn greep op de macht wil verstevigen. Een Duitse politica is spoorloos sinds vorige maand bekend werd dat ze grote delen van haar cv had vervalst. Petra Hiens beweerde dat ze rechten had gestudeerd, maar in werkelijkheid had ze de middelbare school niet afgemaakt. Toen dat bekend werd, zei de parlementariër van de SPD dat ze al haar politieke functies zou neerleggen. Dat heeft ze niet gedaan. Ze meldde zich ziek en is sindsdien onbereikbaar. Daardoor houdt ze recht op een salaris en vergoedingen van in totaal zo'n 13.000 euro per maand. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Vanmiddag vooral regen in het zuiden. In het noordwesten vrijwel droog. Daar kan de zon ook tevoorschijn komen. Het wordt zo'n 21 graden. Morgen wisselvallig en een graad of 20. Vanaf vrijdag wordt het beter. Minder buien, meer zon en warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 está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 Wow. it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. a bang bang.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 Higher powers taking hold on me. 106.9 ZFM. ZFM.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 the bad kid.